Zij merken de gevolgen van de crisis het hardst, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Het gaat vooral om scholieren die de lagere leerniveaus van het mbo en het vmbo hebben gevolgd. Op lange termijn vallen de gevolgen voor deze groep schoolverlaters mee. Ze zijn niet voor goed verloren voor de arbeidsmarkt. Wel blijven ze altijd iets minder verdienen dan hun voorgangers. Onderzoekers zien verder dat scholieren technische opleidingen mijden... omdat de crisis juist in de technische sector het hardst toeslaat. Ook kiezen ze vaker voor een vervolgopleiding omdat ze geen werk kunnen vinden. Een rechtbank in Zwitserland heeft bepaald dat banktegoeden van de oud-president van Zaire, Mobutu, voor zijn nazaten zijn. Ze krijgen in totaal zo'n 5 miljoen euro. Zwitserland had de rekeningen geblokkeerd omdat Mobutu het geld uit de staatskas zou hebben geroofd. De rechter zei daar niets over. De blokkade op de rekeningen wordt opgeheven omdat de Democratische Republiek Congo, zoals Zaire nu heet, het geld nooit heeft teruggevraagd. Mobutu regeerde het land meer dan 20 jaar totdat hij in 1997 werd verjaagd. Hij stierf een paar maanden later in Marokko. Negen regionale kranten komen straks met noodedities. Door een computerstoring in het redactiesysteem verdween gisteravond alle kopij voor de regiokaterne. Redacteuren hebben zo goed en zo kwaad als dat kon artikelen opnieuw geschreven... en daarna zijn in allerijl noodedities gedrukt. De kranten hebben minder regionieuws dan normaal en worden mogelijk later bezorgd. De storing treft de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad, BN De Stem, PZC, de Limburger en het Limburgs Dagblad. De kranten hebben een oplage van ruim 1 miljoen. Het weer, vannacht kans op een bui, een graad of 16. Overdag in het noordoosten eerst nog kans op een bui, verder stapelwolken en zon en 21 tot 25 graden. Dit was het ANP.